Michel Koenen met het NOS-journaal. Rijkwee bij knooppunt Amstel gaat duren. Vanmiddag moet 1100 vierkante meter asfalt worden weggevreesd. Dan wordt de fundering van de weg onderzocht om te zien hoe de weg moet worden gerepareerd. Het kan zijn dat asfalteren genoeg is, maar ook dat er stukken van de fundering moeten worden vervangen. Tegen de oud-directeur van de Rotterdam Business School is 15 maanden cel geëist wegens oplichting, witwassen en valsheid in geschriften. De man zou ruim een ton achterover hebben gedrukt door valse facturen in te dienen voor de werving van studenten in Zuid-Amerika. Ook declareerde hij privé tijdens vakanties. De oplichting kwam aan het licht tijdens de ziekte van de man. Zijn opvolger ontdekte een factuur van een man uit Costa Rica die al een jaar dood was. Een vrouw uit Tsjechië die twee weken geleden zwaar gewond raakte bij een aanval op vakantiegangers in Egypte is alsnog overleden. Bij de aanval stak een Egyptische IS-aanhanger in op toeristen. Twee Duitse vrouwen overleden ter plekke. Een aantal toeristen raakten gewond. 17.000 zelfstandige ondernemers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren... hebben alsnog recht op een uitkering. Dat is na jaren procederen het definitieve oordeel van de Centrale Raad van Beroep. In die periode was er in Nederland geen regeling en kregen de vrouwen geen geld, terwijl ze daar op basis van VN-verdragen wel recht op hadden. En Australië trekt omgerekend zo'n 275 miljoen euro uit om de Rode Mier te bestrijden. Beestje is waarschijnlijk begin deze eeuw via schepen uit Zuid-Amerika naar het continent gekomen en zorgt voor veel overlast. Ze eten zaden, roeien lokale diersoorten uit en vreten aan wortels van gewassen. Een speciale eenheid gaat de rode mieren vanaf september bestrijden.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 Het internet tik je even in ZFM-live. We hebben DAP Plus natuurlijk en de ZFM-app mijn naam is Bart van der Meer en we gaan zo meteen beginnen met Fleetwood Mac en Dust My Broom en daarna Dion en The Wanderer. Veel plezier de komende twee uur on the road. 1962 was dit Dion and the Wanderer. En we begonnen natuurlijk met Fleetwood Mac en Dust My Broom van het album Mr. Wonderful. En de compositie was van Robert Johnson, niet zo'n bekende bluesgigant als Muddy Waters of John Lee Hooker. Maar als Eric Clapton een album maakt met Eric Clapton Plays Robert eh, Johnson, dan weet je dat hij goed moet zijn. Eh, dat nummer kwam trouwens uit 1968. In 1985 kwam het album Brothers in Arms uit van de Dire Straits. En dat stond zes jaar in de top 100. En er stonden hele goede nummers op. Nog veel betere en heel erg mooie. Zoals deze. So far away. Zes jaar in de album top 100. Oeh. So Far Away van de Dire Straits van het album Brothers in Arms. En dan zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. De Engelse top 40 van 50 jaar geleden is dat natuurlijk. En eh, we hebben twee weken, want verleden week was ik er niet. Daarom gaan we maar gauw beginnen met de top 40 van uh, even kijken, 20 juli 1967. Uh, vier nieuwe binnenkomers. En de eerste op nummer 40, Herb Albert en Casino Royale. op 40 de Casino Royale van Herb Albert. En op 33 komt binnen Engelbert Humperdinck met zijn Release Me, een van zijn allergrootste hits. Please I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Nieuw op 33, Engelbert Humperdinck en Released Me. En als je dan zulke grote hits maakt... dan zou je dat net zo goed kunnen doen onder je eigen naam Gary Dorsey. Maar ja, Engelbert Humperdinck, dat blijft wel hangen, die naam natuurlijk. Ja, we zijn toe aan de volgende nieuwe op 27. En als ik de naam van de artiest noem... dan moet ik altijd even aan een schoonzuster van me denken. Desmond Dekker. Hij is hier met The Aces en 007 of Shantytown. Town. De en die is is een 007, ofwel Shantytown. En die kwam nieuw binnen op 27. De hoogste nieuwe binnenkomen van 20 juli 1967 is Dave Davis met Death of a Clown. Maar hij krijgt niet het predicaat klapper van de week toegewezen. Want die is bestemd voor de nieuwe binnenkomer van deze week. Die eindigde wat hoger. Maar Death of a Clown, nieuw op 23. de nieuwe van 20 eh, juli 1967. Death of a Clown en Dave Davis. En dan stomen we meteen door naar de top 40 van 50 jaar geleden van deze week. Vier nieuwe wederom en nu op 39 nieuw. Mamas en de Papa's en Creek Alley. is still a getting higher in LA, you know where that's at. And no one's getting fat except Mama Cass. When Cass was a sophomore, planned to go to Swarthmore, but she changed her mind one day.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 nieuw op 39, The Mamas and the Papas en Creek Alley. En uh, op 26 kwam er ook een, een duo binnen. Carla Thomas en uh, uh, Otis Redding. En Carla vond dat Otis er maar niet uitzag. Je ziet eruit als een tramp. Tramp. What you call me? Tramp. Well, you, you don't wear continental clothes or Stetson hats. But I tell you one doggone thing. It makes me feel good to know one thing. I know I'm a alive. a Georgia wood. That's good. You know what? You wear overalls, big old broke iron shoes, and you need a haircut, tramp. You need a haircut, baby. Carla Thomas en Otis Redding en Tramp. Nieuw op uh, eh, 26. En drie plaatsen hoger of wat meer soul deze keer van Stevie Wonder. And I was made to love her. Stevie. TV Nieuw op 23 jaar was Major Lover. En dan zijn we toe aan de hoogste die we binnenkomen van deze week. En als je eerst al ehm, eh, Engelbert Humperdinck hebt gedraaid... dan kan je donder op zeggen dat Tom Jones niet ver weg is. En dat klopt. De hoogste die we binnenkomen is Tom Jones... met I'll Never Fall In Love Again. De klapper van de week. week. times thought I knew the score, but now you've treated me so wrong. I can't take anymore, and it looks like I'm never gonna fall in love. Oh. just broke down and cried. And it looks like I'm never gonna fall in love. never gonna fall in love. Jagger zat een keertje te praten met eh, Linda Ronstadt... over het feit dat ze waarschijnlijk wel eens een keertje... wat, wat stevigere nummers zou kunnen zingen. En als voorbeeld gaf hij dan Tumbling Dice. En toen zegt Linda, weet je wat, schrijf de tekst even op. <laughs> Dan ga ik hem opnemen. En dat is dus gelukt. Tumbling Dice van Linda Ronstadt. Uh, dan zijn we toe aan de tip van Willem. En eh, van de week toen vroeg ik van, heb je al aan een tip gedacht? Nou, zei hij, deze kwam zomaar bij me boven. Nou, dan is het altijd goed natuurlijk... Als je er een week over moet denken, dan eh, kost het wat moeite. Maar deze kwam zomaar binnen. The Romantics met What I Like About You uit 1980. En als je goed luistert, dan hoor je een beetje eh, Over Under Sideways Down van de Yardbirds. En Back in the USA van Chuck Berry. De, de tip van Willem. tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling. Stones as Tears Go By. En we blijven een beetje in de rustige hoek. Want we gaan naar een, eh, een track van het album Flaming Pie uit 1997. Paul McCartney en Some Days. Some days I look I look at you with eyes that shine Some days I don't I don't believe that you were mine. It's no good asking me what time of day it is, who won the match or scored the goal. Some days I look, some days I look into your soul. Sometimes I laugh I laugh to think how young we were Sometimes it's hard It's hard to know which way to turn Don't ask me where I found that picture on the wall How much it cost or what it's worth Sometimes I laugh, I laugh to think how young we were. We don't need anybody else to tell us what is real inside each one of us is love, and we know how. days I cry. I cry for those who live in fear. Some days I don't. I don't remember why I'm here. No use reminding me, it's just the way life for those who fear the world. This is love. And we know how it feels. Some days I look, I look at you with eyes that shine. time of day it is. Who won the match or scored the goal? Some days I look, some days I look into your soul. is eh, meer dan de moeite waard om te beluisteren... maar dit is een bijzonder mooi nummer. Some Days, Paul McCartney, van het album Flamin' Pie. En dan zijn we toe aan een nummer uit 1952... Lloyd Price en Lordy Miss Claudie. En als je je nou afvraagt van wie speelt nou die piano... dat is Fats Domino. Het eerste uur zit erop en de Jumping Jewels sluiten het voor ons af met Jumping Can Can.